Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Door dichte deuren had ziekenhuispersoneel in Maastricht in april niet door dat zuurstofapparaten waren gestopt. Daarna overleden twee patiënten. Het ziekenhuis kampte met een stroomstoring, de noodstroom sprong ook niet aan. En omdat deuren dicht moesten vanwege corona, hoorde personeel het piepje niet. Dat laat horen dat patiënten geen zuurstof krijgen, blijkt nu uit onderzoek. Je hoort de ziekenhuisdirecteur. Als wij eerder eh, op de hoogte waren geweest van de uitval van die stroom... en de delay korter was geweest, dan eh, was de situatie beslist anders afgelopen. Na ruim een uur merkte personeel pas dat het mis was. Het ziekenhuis gaat alles doen wat geadviseerd wordt om dit in de toekomst te voorkomen. In Nederweert in Noord-Limburg is een enorm drugslab ontdekt. Volgens de politie is het het grootste en meest professionele crystal meth lab ooit in Nederland... Er is ook een pol opgepakt. Het lab zat in twee loodsen. Het leeghalen duurt nog het hele weekend. Jongeren krijgen voorlopig alleen Pfizer-vaccins, zegt de GGD. Volgens Europese en Nederlandse medicijncontroleurs is Moderna ook goed. Maar er is genoeg Pfizer om 12 tot 17-jarigen ook met die prik in te enten. En die werkt uiteindelijk het allerbeste. Voetballer Steven Berghuis heeft voor het eerst zelf gereageerd op zijn pikante overstap. Hij verhuisde deze zomer van Feyenoord naar de grote rivaal Ajax kwam hem op allerlei bedreigingen te staan in Rotterdam. Berghuis heeft dat ook meegekregen. Daar had ik ook wel rekening mee gehouden eh, als je zo'n stap maakt. Ik ben natuurlijk niet, eh, niet dom. dat is ook niet erg, dat is ook eh, de emotie. Er zijn natuurlijk wel denk, twee dingen geweest die, die te ver zijn gegaan voor mijn gevoel. Iemand schilderde Berghuis op een muur in Rotterdam met onder meer een keppeltje en een jodenster. En er ging een foto rond van een spandoek met een doodsbedreiging. Hij gaat zich er niet anders door gedragen. Je, neemt je vak gewoon serieus. Ja, zo zit ik erin, gewoon professioneel. En dat ga ik nu ook bij Ajax doen heb ik het weer nog. Het is op veel plekken grijs en droog. Aan de kust heb je kans op een bui. Het is daar 18 graden. In Limburg en de Achterhoek kan het 25 graden worden. Dit weekend is het koeler en je hebt kans op veel buien.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 Web nu de Muziek Boulevard. anh khi cùng nhau boven gebaar. con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal ponerle en fall. El jogger lash, la camisa small. Como la dieta keto, por si me controlo y me quedo quieto.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 Love on the girl them, love on the girl them, love on them and them body. Come on, me know love on the girl them, love on the girl them, jumpy, jumpy, jumpy. Love on the girl them, love in the north, south, east and west uh.